Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Apeldoorn is mogelijk het lichaam gevonden van de 25-jarige man die sinds woensdag zoek was. De plek van de vondst ligt op enkele tientallen meters van de plek waar hij voor het laatst was gezien. De politie heeft nog niet bevestigd dat het om de vermiste man gaat. De 25-jarige Dennis had autisme en zat in een gesloten afdeling in een GGZ-instelling in Apeldoorn. Zeker 150 mensen hebben vandaag nog meegedaan aan een zoektocht naar hem. In de straten van de Wit-Russische hoofdstad Minsk, waar tienduizenden mensen demonstreren, zijn panzervoertuigen gesignaleerd. Volgens de autoriteiten zijn er 125 mensen opgepakt. Het is voor het eerst dat de autoriteiten zo duidelijk dreigen om de protesten met zwaar materieel te onderdrukken. De betogers gingen vandaag opnieuw de straat op, ondanks een demonstratieverbod. Er zijn in Wit-Rusland al weken protesten tegen president Lukashenko. De betogers willen dat hij vertrekt en dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. Een appartement in Amsterdam-Zuidoost dat afgelopen donderdag werd beschoten... blijft drie maanden dicht. Dat heeft burgemeester Halsema besloten om de rust in de buurt terug te brengen, meldt AT5. De bewoner wordt ergens anders ondergebracht. Het zou de moeder zijn van een rapper die dinsdag in Amsterdam-Zuid werd neergeschoten... en ernstig gewond raakte. De tweede etappe in de Tour de France is gewonnen door Julien Alaphilippe. De Fransman was in de sprint te snel voor de Zwitter Hirschi en de Brit Yates. Vlak daarachter kwam het peloton over de meet. De etappe van 186 kilometer met start en finish in Nice... was ook gelijk een bergetappe met twee calls van de eerste categorie. Alaphilippe rijdt morgen ook in de gele trui... en dan gaan de renners van Nice naar Sisteron over 198 kilometer. Het weer, buien die langzaam naar het zuiden wegtrekken. Vannacht gevolgd door opklaringen, behalve in Limburg. Minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen af en toe zon en plaatselijk een buitje bij hooguit 19 graden. De dagen daarna weinig verandering.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.